Zes uur. Jeroen van Kam met het NRS Journaal. In Egypte zijn vijf militairen gedood bij een aanval door extremisten. De vijf kwamen om het leven toen militaire controleposten in het noordelijk deel van de Sinaï werden bestookt met mortiergranaten. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door islamitische staat. In het noorden van de Sinaï voert Egypte al langere strijd tegen opstandelingen die zijn gelieerd aan islamitische staat. Sinds 2013 heeft de IS honderden soldaten en politieagenten gedood in het gebied. Nabestaanden van de passagiers die omkwamen bij de ramp met het jumbo toestel zijn boos op moedermaatschappij Lufthansa. De maatschappij biedt elke nabestaande een schadevergoeding van 25.000 euro, maar de familie zelf vindt 200.000 euro een passender bedrag. Dat zegt een advocaat vandaag in de Duitse krant Bild am Sonntag. De nabestaanden vinden dat het bod van Lufthansa geen recht doet aan het leed dat ze is aangedaan. Eind maart liet de co-piloot het vliegtuig van jumbo dat van Spanje op weg was naar Düsseldorf, bewust neerstorten in de Franse Alpen. Alle 150 inzittenden kwamen daarbij om. Meer dan 300 vakantiegangers in het zuiden van de Amerikaanse staat Californië zijn geëvacueerd vanwege een grote bosbrand. Die raaste richting hun kampeerplaatsen. Onder de evacuees is een scoutinggroep van tientallen kinderen. De kampeerders zijn opgevangen in een school in de buurt. Niemand raakte gewond. Het zuiden van Californië is momenteel erg droog en daardoor heeft het gebied te kampen met grote branden op verschillende plaatsen. Ruim 14 vierkante kilometer natuurgebied is al in vlammen opgegaan. Bij de Duitse stad Hannover moeten vandaag zo'n 16.000 mensen hun huis uit... omdat er drie bommen uit de Tweede Wereldoorlog worden opgegraven. De snelweg A2 is daardoor een groot deel van de dag afgesloten. De afsluiting duurt waarschijnlijk tot 8 uur vanavond. De A2 is een belangrijke snelweg tussen het oosten en westen van Duitsland.